Michel Koenen met het NOS-journaal. Hamas laat geen gijzelaars meer vrij zolang de gevechten op de Gazastrook doorgaan... en er geen akkoord is over een uitgebreid en definitief staakt het vuren. Dat zegt het hoofd van de politieke tak van Hamas. En wil ook dat alle Palestijnen worden vrijgelaten die vastzitten in Israël. Volgens dat land houdt Hamas nog altijd vrouwen en kinderen vast, maar dat ontkent de politicus. Volgens hem zitten er alleen nog soldaten vast en mannen die in het leger hebben gediend. Hij zei verder dat er nu geen onderhandelingen zijn tussen Israël en Hamas. Het KNMI waarschuwt in het westen van het land door gladheid door regen die valt op bevroren ondergrond. Die wordt veroorzaakt door buien die vanaf zee over land trekken. In Noord- en Zuid-Holland is daarom code oranje van kracht de één na hoogste weerwaarschuwing. En ga alleen de weg op als het niet anders kan is het advies. En ook in de rest van het land is het oppassen. Een voor geldt in het hele land code geel vanwege kans op gladheid. Er kan dan 1 tot 3 centimeter sneeuw vallen. In de eredivisie heeft Volendam thuis met 0-5 verloren van PEC Zwolle. Volendam had een bewogen week met het ontslag van het bestuur... onder leiding van voorzitter Jan Smit. De hele technische staf besloot daarom op te stappen. Toch zat trainer Matthias Kohler nog op de bank bij Volendam. En tijdens de loting voor het EK voetbal volgend jaar in Duitsland... waren opvallende geluiden te horen. Die leken op gekreun. Het geluid was eh, minutenlang te horen in de uitzending... vanuit een concertzaal in Hamburg. Toen UEFA-topfunctionaris Marchetti het geluid in zijn commentaar opmerkte... stopte het even, maar daarna kwam het nog een paar keer terug. Volgens Britse media zit een man erachter die eerder dit jaar hetzelfde deed tijdens een voetbalwedstrijd bij de BBC.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 intense. Oh. よしよしよし。 House DJ Malzo live on the main stage. Radio. This is Intense Radio. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo. thank you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 when the drum beats go like, like, like. when the drum beats go like. This is intense. Radio. Global House Vibes with DJ Malzo. go. Health Bar. DJ Malzone. Enjoy the weekend. This is Intense. It is is Intense.